Dit is wat de Jong met het NOS-journaal. Industrieterrein bij Moerdijk woedt een brand bij een recyclingbedrijf. In een loods is 150 ton kunststofvezels gaan broeien... wat een flinke rookontwikkeling geeft. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De brandweer is ook bang dat de broeibrand zich verder ontwikkelt. Ook wordt gevreesd dat de brand overslaat naar een naastgelegen loods... met 1200 ton kunststofvezels. De brandweer van Moerdijk is daarom met flink wat manschappen aanwezig kan vanmiddag weer flink gaan onweren in delen van het land. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Vanaf 12 uur is daar kans op onweersbuien, hagel en windstoten. Vooralsnog geldt code geel tot 8 uur vanavond. Eerder deze week hadden delen van het land al te maken met extreem weer. In de glastuinbouw werd voor miljoenen euro's schade aangericht door zware hagelbuien. De internetpetitie in Groot-Brittannië voor een tweede referendum is al door meer dan 2 miljoen mensen getekend. De petitie is opgezet door tegenstanders van de brexit. Volgens hen had de opkomst van het referendum donderdag minimaal 75% moeten zijn. Het Britse parlement moet de petitie behandelen, maar premier Cameron en oppositieleider Corbyn hebben al gezegd dat er geen tweede referendum komt. Nou, op het EK voetbal in Frankrijk heeft Portugal gisteravond de kwartfinales bereikt ten koste van Kroatië. In een nauwelijks boeiende wedstrijd in Lens werd het enige doelpunt gemaakt in de tweede helft van de verlenging. Quaresma maakte het in de 117e minuut 1-0. Eerder bereikten ook Polen en EK-debutant Wales de kwartfinales. Het weer, eerst vooral in het westen buien, afgewisseld met wat zon. Later overal kans op buien en landinwaarts vanmiddag ook onweer... dus met mogelijk hagel en windstoten. Het wordt een graad of 19.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 too good. Don't say you'll stay, cause then you inside a peace of mind. And I lay by the ocean, making love to her with visions clear. Walk the days with no one near. And I return as chained and bound.